onderzoekscentrum. Chefkok Adria wil zich gaan concentreren op het verder ontwikkelen van moleculair koken, een techniek waarmee hij beroemd is geworden. Vandaag kregen 50 vrienden en werknemers 50 gangen voorgeschoteld in El Bouilly, in Rosas ten noorden van Barcelona. Het restaurant was maar zes maanden per jaar open, omdat Adria de andere helft van het jaar besteedde aan het uitwerken van nieuwe ideeën. Bij ongelukken in twee kolenmijnen in Oekraïne zijn zeker 32 doden gevallen. Dat aantal kan nog oplopen omdat er nog mijnwerkers worden vermist. Bij een explosie in een mijn in het oosten van Oekraïne kwamen vrijdagnacht zeker 24 mensen om. Twee mijnwerkers raakten gewond en er worden nog twee mensen vermist. In dezelfde regio stortte in een andere kolenmijn een liftconstructie in waarbij acht mijnwerkers omkwamen. President Janukovic heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Op overheidsgebouwen hangt de vlag dan half stok. Keeper Maarten Stekelenburg heeft een vierjarig contract getekend bij AS Roma. De doelman van Ajax en het Nederlands elftal is vandaag medisch gekeurd en bracht daarna een bezoek aan het trainingscomplex van de Italiaanse club. Volgens een zaakwaarnemer moeten er alleen nog wat financiële details worden geregeld tussen Ajax en AS Roma. Maarten Stekelenburg debuteerde in 2002 bij Ajax. Hij speelde 191 wedstrijden voor de Amsterdamse club. En dan het weer, bewolkt, heel plaatselijk wat motregen en minima vannacht rond 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen later in het westen zonnig en een middagtemperatuur van een graad of 18.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 Get down. Damn, I love a dick down. You use the rubber. Damn right. You are my lover. The booty good to you, heard the rubber. Man, tight. The only thing left to do is climax. Let's make it last.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 I'm grown from the back, from the side. Ride, I'm in the zone. One of a kind when it's time to do mine. Camcorder in the whole shit. Press rewind, let it flow on screen while we puffs the L.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 Gisteren gebeurde het omgekeerde toen een voorstel van de